ben ik verloren. Zeg me waar je bent. Ik heb je echt zoveel te geven. Als jij mij beter kent, geef mij een kans. Ik heb je nodig. Het blijft een feit. Je hebt gelijk, ik was er weinig. Ach, te weinig tijd. maar niet op mij. Oh, dat duurt nu al zo lang. Zeg me, ga ik jou verliezen? Ik ben zo bang. Ik wil strijden, ik wil vechten, ik wil alles doen voor jou. Geef me toch een kans, mijn liefste, omdat ik van je hou. Wil van jou geen mooie woorden, maar wel het kloppen van je hart. Heb ik bij al verloren, met zo'n slechte staat? Mag ik jou nog één ding vragen, of is het echt te laat? Geef mij een kans, mijn liefste, voordat je gaat. jou. Heb je echt van mij gehouden? Of deed je maar alsof? Heb je mij niet goed begrepen? Was ik soms te groot? Ik heb zo weinig tijd gekregen voor dat tijdje met jou. Geef mij een kans om te bewijzen hoe ver ik van je hou.